CDA, PvdA en ChristenUnie stemmen in met het plan om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67. Volgens hen is het besluit onontkoopbaar, maar ze vinden dat invoering wel gepaard moet gaan met allerlei maatregelen voor de werkgelegenheid van ouderen. In het Kamerdebat over verhoging van de AOW-leeftijd leverde de oppositie scherpe kritiek. SP, PVV, Partij voor de Dieren en Verdonk willen dat de leeftijd niet wordt veranderd. En VVD, GroenLinks en D66 vinden dat het kabinet te laat ingrijpt en het plan te ingewikkeld maakt. De Palestijnse kiescommissie wil de presidents- en parlementsverkiezingen van januari uitstellen. Belangrijke reden is de tegenwerking van Hamas. De beweging wil niet meewerken aan verkiezingen in de Gazastrook waar Hamas de macht heeft. Verder is het volgens de kiescommissie beter om eerst Fatah en Hamas met elkaar te verzoenen en pas daarna verkiezingen te houden. President Abbas moet nu beslissen of hij het advies van de commissie opvolgt. De verwachting is dat hij dat doet. Vorige week liet hij weten dat hij zelf niet herkiesbaar is als president. Een man en een vrouw uit Spijkenisse hebben jarenlang gefraudeerd met de bijstandsuitkering en zo 250.000 euro opgestreken. Het echtpaar kreeg de uitkering al meer dan 20 jaar zonder dat ze opgaven dat ze een appartementencomplex in Turkije hadden. Dat complex is 300.000 euro waard. Omdat de uitkering wettelijk gezien niet helemaal kan worden teruggevorderd, hoopt Spijkenisse de helft van het fraudebedrag, dus zo'n 125.000 euro nog terug te halen.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 over tree. Bodies making chemistry. Bodies on my family. Bodies in the way of me. Bodies in the cemetery. Bodies in the Bowery tree. Bodies making chemistry. Bodies on my family. Bodies in the way of me. Bodies in the cemetery.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 Geef me nog geen keer laat me zien waarom ik hier ben. Geef me nog één keer angst, tot ik uitgezongen ben, tot ik uitgezongen ben. Als we dansen op het ritme van de eindeloze nacht we zoeken naar twee armen, als we zoeken naar een lach Als we dicht tegen elkaar staan, zoek ik een zin die het doet. Het was mooi.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 chance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 time Het ritme, van ZFM. ZFM. come so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 X with OG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 要。